Clemens Peters met het NOS Journaal. In de stad Groningen staat de schuur van een boerderij in brand. De brandweer spreekt van een grote brand en is met meerdere voertuigen aanwezig om te blussen. De schuur is niet meer te redden en de brandweer probeert nu het woonhuis te redden. De paarden in de nabijgelegen schuur zijn in veiligheid gebracht, meldt RTV Noord. Er zijn geen gewonden. Het vuur is tot in de wijde omtrek van de stadsweg in de wijk Borg te zien. Het Universitair Ziekenhuis in Gent heeft de vaccinatie van 24 verpleegkundigen en artsen geannuleerd. Die stond voor vandaag gepland, maar vanwege het nieuws dat de levering van het Pfizer-vaccin is vertraagd, is de vaccinatie opgeschort. De farmaceut maakte gisteren bekend tijdelijk minder vaccins te kunnen leveren, omdat de fabriek in het Belgische Puurs wordt uitgebreid. Ook voor Nederland heeft de vertraging bij Pfizer gevolgen. Het RIVM heeft laten weten dat de vertraging geen invloed heeft op de groepen voor wie nu al afspraken zijn gemaakt. Door heel Italië zijn gisteravond de restaurants opengebleven... ondanks de coronamaatregelen. De ondernemers protesteerden tegen de verplichte sluiting van hun zaak om 6 uur s avonds. Volgens Italiaanse media deden zo'n 30.000 restaurants mee aan de actie. Mensen werden op Twitter opgeroepen om naar hun favoriete restaurant te gaan... om dat daarmee te steunen. In sommige gevallen trad de politie op en deelde boetes uit. De Britse variant van het coronavirus is bij vier medewerkers van het ziekenhuis ADHZ in Goes vastgesteld. Daarom zijn per direct de coronamaatregelen aangescherpt. En ook vraagt het ziekenhuis patiënten om zonder begeleiding naar het ziekenhuis te komen. Donderdag werd de Britse coronamutatie vastgesteld bij een Fries woonzorgcentrum. Gistermiddag bleek dat de variant ook is opgedoken bij een gehandicapte instelling in Gelderland. Het weer. Het is bewolkt met temperaturen rond het vriespunt. Overdag eerst droog met wat zon.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 This shit is like child's play children. I will annihilate, kill them. I fuck around and pile. Eight million dead little juveniles. Wait, children, I'll await my trial. They tilting. What then? Ain't nothing you say could ever trump. Nah. Mike Pence will get killed. Yeah. If you're hypersensitive, I wasn't referencing the vice president. Chill. I mean, my penmanship at times tends to get ill. Violence, but with skill. That's why I hints when I write ends up with the mic and pencil getting killed. yeah. <laughs> yeah. And I'm still rider, die for the squad. Yeah. So you know it side that I'm on. If a battle lines have been drawn, but if I get involved, it'll be like canines in a brawl. But not similar to Mike Vick at all. Cause even if I don't have a dog in the fight, they ain't never gonna get rid of the fight in the dog. Got stripes like a tiger, so you might get mauled. A mic in the palms like claws, I can swing right for your jaw and rip it off with one swipe of the paw. Bitch, you still on my dick or no? If I suck, your wife is a straw. I'm sick and I'm not gonna cover my mouth next time that I cough. Cause see, these bars are like COVID. You get them right off the bat. Drank it with SARS and Corona. Like you took a bite off of that. Then it goes from Martian to human. Yeah. That's how the virus attacks. They come at me with machine guns. It's like trying to fight a net. Yeah. Yeah. DA got that dopey sense to me. It's like pneumonia symptoms of contracting COVID instantly, which is what separates my flow from theirs so that no one gets even close to this to pose a risk to me so vocalistically. That's social distancing. Yeah. Flow going viral, you best stay strapped with that Lysol and get way back, hit that pine saw and that Ajax, cause this dry cough is just like football umpires calling a playback. Bitch, back the fuck up like 15 yards, these rhymes call for a face mask. Another 14 day quarantine, they're cordoning off everything. This shit looking like a horror scene, like me metaphorically. Damn. Cause them stay at home orders seem like they just keep getting more extreme. Who knows when it's night Marilyn, like Monroe, Norma Jean. Uh, Still got that heroin, lyrical drip with that morphine and that Thorazine. Cause I'm so fucking dope, dope. And you're a fiend. And that's the one thing that hasn't changed. No, For some semblance of normalcy. But I might need that hydrochloroquine, cause I got that yeah. The dark horse, I'm a nightmare. Mom fed me Valium like air. Thought that's why they called it a high chair. Whoa. I got a contact like eyewear. Whoa, wait a minute, bitch, let me lie here. 2020 hindsight in my side mirror. Every year you drop the ball like Times Square. My hair trigger whenever I get an idea. It's like, fuck, now my name rings out like a sponge mop. My trip was a drop in the bucket, so that gunshot you just heard just now in that one spot just came from the 9 mil that I just got. That's big bucks, and I got a full money clip and I'm loaded. I ain't even mean to go the fuck off. Still totally inappropriate with an opiate, groping it while I'm holding it like a trophy. I'm hoping a little codeine will give me Odeon. Whoa, everything is slow. I begin to floating. I know that I'm getting loaded. The pin exploded. Hiroshima with the flows of utopia with the dope. I'm an OG. I'm like the goat here to get your goat. Little bit of sodium. It's the salt when I'm at the podium. At your throat, holy camolium in the zone with the shit I'm on. Get emodium in a commode because nobody's even close. You're petroleum to plutonium. You're a phony. I'm at the crib, but your hoe got her at the pole like voting. With no clothing, stripped down to a toe ring. And here we go with the gloating. I got my nose in the air like a Boeing. Then I got into a little bit of an argument with her, so I took a little lick of motherfucker line up in a dinner. Then I hit it with a motherfucking ottoman and bitter. Then I shot her in the liver, delivered it to the bottom of the river. But I'm probably gonna jump in the water with it with a water money, cause I got a lot of it. And when it come to dripping, I be stopping like a hundred mile an hour. Never running out of either one of them. I gotta get it, cause these bars are like COVID. You get them right off the bat. Right off the fact it was SARS and Corona. Like you took a bite off of that. Yeah. And it goes from Martian to human. That's how the virus attacks. They come at me with machine guns. It's like trying to fight off a net.